Gestart. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Veel mensen hebben dit jaar moeite om hun energierekening te betalen. Bij Liander, de grootste netbeheerder, zijn dit jaar 10.000 huishoudens afgesloten. Dat is bijna twee keer zoveel als voorgaande jaren. Ook het aantal mensen dat een laatste waarschuwingsbrief krijgt neemt toe. Volgens schuldhulpverleners zijn wanbetalers steeds vaker mensen met een baan en een gemiddeld inkomen. Het Korps Landelijke Politiediensten zegt dat Nederland wel degelijk andere landen informeert over pedoseksuelen. Kinderrechtenorganisatie Ter de Zom had de Nederlandse politie laksheid verweten. Zo zou Nederland verzuimd hebben Cambodja te waarschuwen voor een Nederlandse pedoseksueel die daarheen ging. Het KLPD zegt informatie te hebben verstrekt zodra bekend was dat er in Cambodja een onderzoek tegen de Nederlander liep. Op de Filipijnen zijn zeker 120 mensen verdronken na overstromingen als gevolg van de tropische storm Washi. Door hevige regenval steeg het water in rivieren in hoog tempo. Veel mensen werden overvallen in hun slaap. Het dodental op de Filipijnen zal waarschijnlijk nog oplopen omdat veel mensen worden vermist. Bij Nederlandse koeien en schapen is een nieuw virus ontdekt. Door het zogenoemde Schmallenberg-virus worden lammetjes misvormd geboren. Vaak zijn ze bij geboorte dood of niet levensvatbaar. Doordat het een nieuw virus is, is nog niet bekend hoe het zich verspreidt. Het RIVM ziet vooralsnog weinig gevaar voor de volksgezondheid. Nederlandse vissers mogen volgend jaar in de Noordzee twee keer zoveel haring vangen als dit jaar. De Europese Commissie heeft het kwotum verhoogd naar 53.000 ton. De vangst van school en tong mag toenemen met 15 Staatssecretaris Bleker is tevreden. Hij zegt dat de vispopulaties zich hebben hersteld dankzij de vangstbeperkingen van de afgelopen jaren. Het weer vanuit het noordwesten steeds meer buien met kans op hagel en onweer. Vanmiddag wordt het in het zuiden grotendeels droog. Het wordt ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. E de politie heeft snelheidscontroles aangekondigd op de A7 op de afsluitdijk. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Lunette en Veenendaal.